Vlak voordat Wilders aankwam arriveerde DENK-leider met een groep aanhangers. Wilders vond het geen probleem dat DENK er ook was. De gemeenteraadsverkiezingen zijn op 21 maart. De nieuwe metrolijn tussen Rotterdam en Hoek van Holland wordt mogelijk nog eens 90 miljoen euro duurder. De verantwoordelijk wethouder schrijft dat aan de Rotterdamse gemeenteraad. Gisteren werd al bekend dat de Hoekse lijn niet in februari klaar is, maar pas over een jaar. Er zijn fouten gemaakt bij de planning en er zijn problemen met de software voor de spoorbeveiliging. De begroting van 400 miljoen euro was al met 55 miljoen overschreden en door de vertraging komt daar dus mogelijk nog 90 miljoen bij. De Russische president Poetin doet bij de presidentsverkiezingen van volgend jaar mee als onafhankelijk kandidaat. De vorige keer was hij kandidaat van Verenigd Rusland. Die partij zal hem waarschijnlijk ook nu weer steunen. Poetin hoopt nu zoveel mogelijk politieke partijen achter zich te krijgen, zei hij tijdens een traditionele persconferentie aan het einde van het jaar. Als Poetin wint begint hij aan zijn vierde ambtstermijn als president. Dat hij de verkiezingen op 18 maart gaat winnen staat vrijwel vast. In opiniepeilingen heeft hij de steun van meer dan 80% van de Russen. De man die vorige week in Amsterdam de ruiten insloeg van een kosher-restaurant... is getraind in het gebruik van wapens en heeft gevechtservaring. De dader is volgens een advocaat een Palestijn... die is geboren in een vluchtelingenkamp in Syrië. Hij zou hebben gevochten tegen een terreurorganisatie. De man is volgens zijn advocaat niet geradicaliseerd. Het weer winterse buien met kans op hagel en natte sneeuw.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 Ja, dan moet je weer middag zeggen natuurlijk. Goedemiddag dus. Goedemiddag wereld. Goedemiddag Zandvoort. Goedemiddag Nolly. Eh, Dolly. Eh, goedemiddag uh, Ruud. <laughs> en goedemiddag luisteraars. Fijn dat u weer op ons afgestemd heeft. We gaan pro weer proberen om er een hele leuke uitzending voor u van te maken. Ja, ik ga er zo vandoor. Mm, <laughs> Vreselijke man is het toch, hè? Ik ga zo weg. Dan er verandert gewoon niks elke week, denk ik. Nou, hij zal nu misschien wel een beetje meevallen, maar... <laughs> het blijft gewoon zoals het is. Ja. Je weet het wel nooit. maar goed, eh, in ieder geval, we zijn er weer. En eh, we gaan eh, weer proberen om het leuk te maken vandaag. We hebben weer leuke muziek klaarstaan. Ja, nou, dat valt weer mee. Ja, ja. <laughs> ja. En we beginnen erotisch vandaag. Dus dan weet je ah, dat nee, ook vast. Ik ga even naar de keuken. We beginnen erotisch vandaag. Ja, ik moet even naar buiten. Doei. Ja. Een heleboel geheigen beginnen we vreselijk veel geheig. Maar ja, het was jouw idee, dus ja. We gaan Mijn idee? Ja, dat is jouw idee. Waarom mijn idee? Ja, het was jouw idee. Ik weet nergens van. Ja, nee, hou je nou maar niet van de domme. Nou. Al mept u me hartstikke dood. Ik zou het echt niet weten waar het over ja, gaat. Jij kwam met het idee artiest in het licht. Ja. Oh. Ja. ja, ja, En dat is heel veel geheim vandaag. Ja, weet ik veel dat er ook een wielrenner is die zingt. dat <laughs> nou, het is geen wielrenner. Oh. Nee. Waarom hijgt hij dan? Ja, nou, dat hoor je zo wel. Oh. Maar goed, het is eh, donderdag. Het is 14 december alweer. En het is de ene laatste donderdag van het jaar, hè? Ja, volgende week hebben ja. we er En dan gaan we even met kerstreces, zoals dat heet. Ja, maar, tenminste ik. Heel misschien eh, mogen we ook vanaf de ijsbaan uitzenden, hè? Ja, dat Maar dat, dat, is gewoon een enkele keer, hoor. Dat wordt niet elke dag. Nee, maar... Nou ja, we zien wel hoe dat allemaal uitpakt. Ja, maar ja. zeker. Ja, lijkt mij gezellig. Maar in ieder geval tussen kerst en oud en nieuw is het even kerstreces. Uh, ja. Eh, we zien voor de rest Dan moet hij weer bijtanken, onze jongen. Ja, ik ben ook een dag jou. Ja, nou zeker. Ja, dat merk ik ook wel. Eh, ja, precies. Mag je zo zeggen, want ik merk het zelf ook. Ik merk het zelf ook, hoor. Ja, die, trap kost iedere keer meer moeite. ja. ja. Ja, we hebben zo'n mooi stoeltje. Maar ja, dan moet je een beetje afvallen nog, hè? Ja, moet ik van de dokter ook al. Ja, ja, ja. ja, ja de dokter zei ook, je moet afvallen. Nou, ik van die trap af. Hup, klaar. Maar eh, dat, is nog niet genoeg. Nee. <laughs> Goed, we gaan beginnen. Ja, laten we dat eens dan, eh, Want anders dan blijven we oude nelen. ja, nee, nee. dat eh, is niet fijn. Nee, we beginnen met Artiest in het Licht. Ja. Nou ja, dat is Heiken. Is hij jarig of is hij dood? Deze is jarig. Jarig vandaag, en, ze, en ze, ziet er niet meer zo goed uit als... Uh, oh, het is een mevrouw? Ja, het is een mevrouw. Oh. Spannend. Wie zou het zijn? Artiest in het licht. Je hoort het meteen. Zeg het eens. <laughs> ik wist niet dat jij zo mooi kon hijgen. <clears throat> ik was al die kaarsjes voor die vrouw aan het uitblazen. Oh, is dat zo? Ja. <laughs> Oké. Nou, Jane, eh, Jane Mallory eh, Birkin, zo heet ze oorspronkelijk. Zij is geboren in Londen op 14 december 1946. Dus ze is 71 geworden vandaag. En er staat een foto bij. Nou, zo ziet ze er waarschijnlijk niet meer uit die foto, jongen, jongen. Zo erg? Nou, dat zou ik wel 14 dagen ruzie voor over hebben. Ja, niet oh. voor nu zoals het nu is, denk ik. Oh, oké. <laughs> zoals het toen was. Ja, zoals het toen was wel. Engelse actrice en zangeres. Nou ja, zangeres. Eh, die eh, eind jaren 60 eh, in Frankrijk woont. Nederland en Vlaanderen kennen haar vooral natuurlijk van deze hit die u zojuist hoorde. Je t'aime moi non plus. Met haar toenmalige echtgenoot Serge Gainsbourg. Dat was een vies mannetje geloof ik. Ja, die heeft veel meer van dat soort plaatjes gemaakt. uit 1969 was de hit afkomstig. Nou, dat eh, was dus leuk. Artiest in het licht. Het uh, oogst is zeer klein vandaag. Ik heb er nog maar één hierna. Uh, dus het, is, het is zeer... ja, het is zeer magertjes vandaag wat betreft verjaardagen en overledensdagen en zo. Dat is het dus niet. We gaan naar de 3 in 1. Dat gaan we wel. En die had ik gisteren al klaarstaan, maar ik kwam ineens op een ander idee gisteren. Dus krijgt u hem vandaag. Ja. 3 in 1 in. En is vandaag van The Traveling Wilburys. Been beat up and battered around. Been sent up and I've been shot down. You're the best thing that I've ever found. Handle me with care. Temptations changeable, situations terrible, But baby. Damn. if you're by my side. jammer dat een aantal eh, leden ervan niet meer onder ons zijn. Maar eh, het was wel een lekker bandje hoor. Tjoen, jongen. Echt een, eh, een, een sterbezetting mag je wel zeggen. Want wie zaten er allemaal in? In deze band, in de Traveling Wilburys. Nou, dat ga ik u vertellen. Het, de belangrijkste... Nou ja, niet de belang. Nee, ze waren allemaal belangrijk. Gewoon, we gaan de namen noemen. Roy Orbison staat erin. George Harrison van de Beatles. Eh. Eh, Jeff Wayne, uh, eh, Jeff, Jeff laat ik nog goed zeggen, Jeff van ILO natuurlijk. Bob Dylan eh, van zichzelf. En verder nog Tom Petty. Ja, nou, dat waren ze. En nou ja, Orbison is er niet meer, Harrison is er niet meer. En Petty is er ook niet meer. Dus de helft van het bandje is helaas verdwenen. En dat is eigenlijk wel jammer, want ze hebben er eigenlijk niet zo gek lang bestaan. Twee, een paar jaar maar. Ze hebben ook geloof ik maar twee albums gemaakt. En nou ja, u hoorde daarvan eh, drie eh, nummers. End of the line, eh, eerste nummer Handle With Care. Daarna End of the Line. En daarna hoorde u het prachtige Last Night. Traveling Wilburys. Dus de 3-in-1 van deze week. Ja. En dan gaan we nog maar een plaatje draaien. Want het is nog niet helemaal tijd voor het nieuws. Dus we hebben nog een leuke vriend. Dit is uh, Tim Buckley. Get on top. Top. Nou, het duurt een beetje lang, de nummer. Eh. En uh, anders dan komen we achter op het schema. Ja, dat moeten we niet hebben, hè? Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Woonstichting De Kei, huurdersplatform Zandvoort en Arcade en de gemeente... hebben afgelopen vrijdag de prestatieafspraken 2018 ondertekend. De drie partijen hebben voor het jaar 2018 de prestatieafspraken vernieuwd en geactualiseerd. Wethouder Wonen Gert-Jan Bluis is zeer tevreden met het resultaat. Hij vertelt dat in goede samenwerking de afspraken zijn gemaakt over verschillende onderwerpen... zoals voldoende betaalbare woningen voor Zandvoort... langer zelfstandig thuis wonen in een prettige en veilige buurt... het verduurzamen van woningen, specifieke afspraken voor jongeren... het omzetten van de pilot passend wonen in regulier beleid en nieuwbouw op het Corodex-terrein. Onderzoeksbureau Integris eh, concludeert dat de correspondentie van voormalig wethouder Demmers met derde partijen over de planvorming Watertorenplein geen invloed heeft gehad op de ambtelijke toets en het collegebesluit van 17 mei 2017. Het onderzoek werd op verzoek van de burgemeester uitgevoerd... om te bepalen of de veelvuldige onbekende correspondentie... tussen oud-wethouder Demmers en derde partijen... beschadigingen heeft toegebracht aan het besluitvormingsproces... Plan Watertorenplein. De leden van het college hebben terugkijkend ook een eigen afweging gemaakt... bij de beantwoording van de vraag of zij bij het nemen van het besluit van 17 mei door de genoemde correspondentie beïnvloed zijn. Dat is dus niet het geval. In het onderzoeksrapport wordt verder gesteld dat de gemeenteraad zelf moet oordelen of haar besluit is beïnvloed door de onderzochte correspondentie tussen oud-wethouder Demmers en derde partijen. Nou, wilt u nu weten hoe dit allemaal gaat aflopen? Luistert u dan vanavond naar ZFM Zandvoort... Want dan wordt de extra vergadering over dit onderwerp uitgezonden... op kanaal 40 van Ziggo of via de radio op 104.5 of in de ether op 106.9... of natuurlijk via zfm-live.nl op uw computer. De vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het raadhuis vanavond. Aanvang is 8 uur, entree is gratis en de ingang is via het bordes op het Raadhuisplein. Maar nogmaals, u kunt het ook lekker gewoon thuis volgen via onze omroep. Het spalier in de Kostverlorenstraat zal volledig verbouwd gaan worden. Het pand is een rijksmonument. Binnen de buitenmuren zullen zes appartementen gebouwd gaan worden. De twee later bijgebouwde paviljoens worden gesloopt. Daarvoor in de plaats komen vier 2 onder één kapwoningen en een vrijstaande villa. Dan een laatste berichtje. Een voetganger is vanochtend gewond geraakt toen hij werd geschept door een auto. En dat ongeval gebeurde rond 8 uur in de Haarlemse Waardepolder. Een automobilist reed een bedrijventerrein aan de Waardeweg op... en zag de voetganger over het hoofd, waardoor een aanrijding ontstond.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 stijgt de temperatuur naar maximale graad of 5. Vanavond is er nog een buienkans en komende nacht blijft het droog... met enkele opklaringen. De wind neemt in kracht af en de temperatuur daalt naar waarde dichtbij het vriespunt. Tot zover het weerbericht volgens Rico Schreuder. Dat was het weer. CFM Zandvoort presenteert op vrijdag 22 december van 2 tot 5 uur een integrale uitvoering van Bachs Weihnachtsoratorium in de prachtige uitvoering van het Amsterdam Barokorkest en koor onder leiding van Ton Koopman. Vrijdag 22 december, 2 uur. Het liedje van de Zuidkiek op CFM Zandvoort. die before I get old. daar sta jij van te kijken. Nou, nou, nou, nou, nou, niet te geloven zeg. Helemaal. Ja, ja, ja. En dat allemaal eh, door Facebook, hè. Oh ja. Ja. Vertel eens, vertel eens, vertel Nou ja, even doorgaand op eh, het gesprek van Beb en jou gisteren. Want Beb had oh. natuurlijk gisteren Hey Jude. Ja. Omdat ze met zo'n naamspelletje had meegedaan van eh, welk, welk liedje past bij mij. Ja. En dat was het nummer wat dan voor haar zou eh, gelden. Ja. En toen dacht ik, ik ga het ook doen. En bij mij kwam dit nummer dus tevoorschijn. En toen dacht jij, ik ga het ook doen. En bij jou kwam Madonna tevoorschijn. Hey, dat vond jij helemaal niet meer in. Dat vond jij helemaal niet leuk. Zullen we het er niet meer over hebben? Ik raak er nog gefrustreerd van. Maar daarom, daarom dacht ik ook, ik, ik, ik, ik gooi voor jou gewoon My Generation in de strijd. want dat paste goed bij jou, zei je. Ja, dat ja, ja natuurlijk. dat, eh, was ik, dat was in mijn rebelse jaren, dus eh, dat Precies, kan wel. Ja, Ja, ja. Nou, dus eigenlijk is hij voor jou. Ah, wat lief. Een beetje als pleister op de wond dat ah. piep bij jou terecht kwam. Ja. ja. <laughs> <laughs> <laughs> verschrikkelijk. En je, ik snap dat echt niet hoor. ik je heb er zo uh, om gelachen. Wat ging je tekeer zeggen? Ja, als je weet wat een hekel ik aan Madonna heb. Nou ja, laten we het daar maar niet over hebben. Nee. We, gaan, gaan we eh, houden het gezellig. Zo is dat. Mary in the morning. Things quite as pretty as Mary in the morning. When through a sleepy haze I see her lying there. soft as the rain that falls on summer flowers, warm as the sunlight shining on her golden hair. Um, when I wake and see her there so close beside me I want to take her in my arms. The ache is there, so deep inside me. And nothing's quite as pretty as Mary in the morning, chasing a rainbow in her dream so far away. And when she turns to touch it, I kiss her face so softly. Then my Mary wakes to love another day. Um, and Mary. right or wrong, the love we share, we share together. And nothing's quite as pretty as Mary in the evening, kissed by the shades of night and starlight on her hair. And as we walk, I hold her close beside me. All our tomorrows for a lifetime we will share. Ah. El Martino. Mary in the Morning, dat was het liedje van deze Amerikaanse zanger waarschijnlijk Italiaanse afkomst, El Martino. Ja. Mudcrash Crash heet de band. Take my horse down to the water. Let him graze a while. Take my horse down to the water. Let him I have not been down these roads since I was a child. I ain't broke and I ain't hungry, but I'm close enough. my things to my niece Laura. She'll keep them for me there. I forgive it all. I forgive it all. still. I just tag along. There ain't no money in this deal. I just tag along. Some things I feel right, somebody else thinks wrong. I forgive it all. I forgive it all. With her, I forgive Give It All. Dat was de titel. Wilson Pickett. I found the truth. I've been told about living like a star. Just an illusion. Hotel rich champagne and caviar. But no one ever showed me the reverse. And that really hurts, Baby, it really hurts. try to sell your body and your soul. It's the price you pay for rock and roll, and no one understands it how you feel. For it's so unreal. Oh, it's so unreal. Baby, don't you cry for me. It's an illusion, just an illusion. I thought I knew what life should be. It's an illusion, just an illusion. When critics crucify your latest show Another drink and then you lose control. But then on stage I feel a fire burn. There is no return. I'm always on the run. I give it to you. it's not too late. Oh, it's not too late. Baby, don't you cry for me. It's an illusion, just an illusion. I thought I knew what life should be. It's an illusion, just an illusion. Baby, don't you cry for me. It's an illusion, just an illusion. I thought I knew what life should be. It's an illusion, just an illusion. liedje Just an Illusion. We kennen het origineel van uh, natuurlijk. Maar dit is eh, toch wel eventjes wat anders hoor. Julia Sara heet het meisje. volgens mij heeft ze iets met die Voice of Holland te maken gehad. Dat weet ik allemaal niet meer. Maar eh, in ieder geval, het is een prachtig liedje. Just an Illusion. het volgende is leuk. Ja. u, herinnert zich, u, kent, nou, u herinnert zich natuurlijk allemaal Dave van, Dave van Raven. Hè? Die, die gozer die meedeed aan, aan, aan Maestro dit jaar. En afgelopen zondag eh, vloog hij eruit. Ja, eh, was ook te verwachten eigenlijk een beetje. Ehm, maar uh, hij is natuurlijk ook zanger van een bandje dat heet The Kick. Uh, en hij heeft ook een plaatje gemaakt met oude rot Peter Koelewijn. En dat ga ik u nu laten horen. Als het even kan, tot 2017. Jawel, nou, gaat allemaal lukken. Hier zijn ze. 16 net zo oud als ik De eerste kus heb ik met haar gedaan Het Ze zei het weer uit. Ze had een nieuwe vlam opgedaan. Ja, zij belazerde de hele kluit. Ik zag mezelf al 2017 toe staat de titel. Maar volgens mij zingen ze in 2070. Ja, hè? dat versta ik ook steeds. Ja. Eh, dat halen ze geen van beiden. dat kun eh, Nee, die dan zou, dan zou die 140 moeten worden of zo. Dat gaat hem niet lukken hoor. Nee, nee, nee. nee. We gaan dat is iets te veel van het goede. Dat is iets te veel. En uh, die Dave van Raven, die is ook al... Uh, dan zou die ook 100 moeten worden. Nou, ik denk niet dat hem dat gaat, mm. gaat lukken hey, uh, slotmuziekje eventjes. We zijn uh, eh, weer toe aan het eind van het eerste uur, Dolly. Ja, het zit er alweer op. Ja, vliegt het tijd toch altijd, hè? Ja, ja jongen. Tijd is nou, niks. We komen straks na het nieuws van 1 uur lekker bij u terug met een leuk stukje cabaret en nog veel meer muziek. Echt, ja, moet u zeker voor blijven hangen hoor. Ja, en, we gaan, en we gaan ook nog even praten met eh, Esther Verhagen straks. Ja. En als het mee zit ook nog met Henny Ruckert. Dus het wordt allemaal weer gezellige tweede uur. Ik zou zeggen, tot, tot straks. wenst jullie allemaal fijne dagen.